9500 in totaal. Collega Hugo van der Parren. Er is een klein beetje goed nieuws. De totale bezetting in de ziekenhuizen door de coronapatiënten is iets lager dan gisteren. Dat waren er gisteren 2761 en nu 2714. Maar daarvan liggen meer mensen op de IC's dan gisteren. 712 coronapatiënten in totaal. En vandaag heeft bijna een derde van de ziekenhuizen belangrijke behandelingen en operaties uitgesteld vanwege de drukte. In Gelderland vraagt de veiligheidsregio aan mensen die ooit iets in de zorg hebben gedaan om bij te springen. Door corona zitten veel medewerkers ziek thuis. Gabi werkt nu in een taartenwinkel, maar was verpleegkundige. En zij heeft haar uniform weer aangetrokken en is nu aan de slag bij een zorghotel. Onze rustige periode komt er nu aan en ik zag dat de nood overal heel hoog was. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed de handen uit de mouw steken. En het leger is ook begonnen vandaag in een zorghotel in Apeldoorn. Daar lopen nu 10 militairen rond. in totaal moeten 100 militairen met een medische opleiding gaan helpen in ons land. Het kan maar zo dat het stembiljet een nog onmogelijker stuk papier wordt. Een record aantal partijen wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. 89. Ze moeten nog wel door een strenge selectie, waarbij er altijd veel afvallen. Ze zullen dus niet allemaal op het stembiljet terechtkomen. Vorige verkiezingen kon je op 28 partijen stemmen. De Zeeuwse plaats Terneuzen krijgt er een toeristische trekpleister bij over een paar weken. Metershoge letters van die plaats. En dan kan je ermee op de foto als je er langs loopt. Maar ze gaan niet de hele plaatsnaam uitschrijven. Letters T, E, R in de kleur blauw en twee grote neuzen in de kleur oranje. Het geheel wordt twee meter hoog en het dient als een eh, blikvanger. Ja, ze gaan Amsterdam dus achterna met van die grote letters en neuzen... in de hoop dat er hordes toeristen in het Zeeuwse plaatsje komen neuzen. Krijg je het weer nog? Vanavond vooral in Noord-Holland en in Friesland kans op een buitje. Verder wordt het droger en koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen een grijze dag met in het zuidoosten kans op regen. En het wordt ietsje kouder tussen de 1 en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht.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 Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met de Brexit-deal... die vorige week is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Het akkoord werd met overgrote meerderheid aangenomen. 6400 mensen zijn positief getest op het coronavirus... nadat ze melding hadden gekregen via de coronamelder-app. Ook gaven zo'n 80.000 mensen via de app een besmetting door. Belgische agenten weigeren reizigers op de internationale trein te controleren op de verplichte coronatest. De agenten hebben zich allemaal ziek gemeld. Ze zijn boos vanwege verplichte schietoefeningen per jaar. Het weer, het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar in het zuiden blijft het bewolkt en kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. we to do about your FaceTimes and your Zooms?